Mark Visser met het NOS-journaal. De KNVB zag van Oranje bij Bulgarije geen andere mogelijkheid meer dan bondscoach Blind te ontslaan. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Door de nederlaag is deelname aan het WK volgend jaar uit het zicht geraakt. Assistent Fred Grim neemt de taken van Blind waar bij het oefenduel van morgen tegen Italië. De KNVB zegt het ontslag te betreuren. Ook Blind vindt het jammer dat hij weg moet. Hij zegt dat hij oranje, met Oranje op de goede weg was... en hij beschouwt de nederlaag tegen Bulgarije als een incident. De KNVB streeft ernaar om voor juni een nieuwe bondscoach te benoemen. Oranje speelt op 9 juni zijn volgende WK-kwalificatieduel... thuis tegen Luxemburg. De afgelopen 50 jaar is het aantal boerenland- en weidevogels met meer dan 2,5 miljoen teruggelopen. Ondanks allerlei initiatieven door boeren en natuurorganisaties. Er zijn nauwelijks meer patrijzen, zomertortels en ringmussen. Ook het aantal grutto's neemt zienderogen af, meldt het CBS. Uit onderzoek blijkt dat de afname de afgelopen jaren wel is afgevlakt, maar van herstel is geen sprake. Het aantal ganzen daarentegen is de laatste jaren fors gestegen. Grote trekvogels vinden genoeg voedsel in open weilanden met veel mest. Een Amerikaanse veteraan heeft alsnog een onderscheiding gekregen voor zijn strijd in de Tweede Wereldoorlog. De 92-jarige Oscar Davis kreeg een Purple Heart, een hoge militaire decoratie. Hij werd op het slagveld geraakt door een granaatscherf. Na de oorlog kreeg Davis te horen dat hij een Purple Heart zou krijgen, maar dat er nog wat papieren moesten worden getekend. Dat is nu dus eindelijk gebeurd. Het weer droog en nevel of mist in het noorden.